7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Baggerbedrijf Boskalis schrapt de komende twee jaar wereldwijd 650 banen in verband met bezuinigingen. In Nederland zijn dat er 150. Verder worden 24 schepen uit de vaart genomen. Deel wordt verkocht, de rest gaat naar de sloop. Volgens het concern zijn er minder opdrachten en ziet het er niet naar uit dat dat snel zal veranderen. Bij Boskalis werken wereldwijd 8200 mensen. Het kabinet gaat jaarlijks 33 miljoen euro extra uittrekken voor bejaarden die thuis moeten revalideren na een ingreep of ziekte. Vaak is dan tijdelijk intensieve zorg nodig. Het kabinet wil voorkomen dat ouderen dan onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen. De vakbond van piloten is blij met de uitspraak van de rechter over EasyJet. De vliegmaatschappij mag namelijk van de rechtbank wel piloten uit het buitenland inzetten als de piloten staken die in Nederland zijn gestationeerd. Maar de vakbond hoeft nu stakingen niet meer langer van tevoren aan te kondigen dan zes uur. En in die korte tijd is het voor EasyJet praktisch onmogelijk om nog vervangende piloten te regelen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie was er de afgelopen jaar geen natuurlijke bevolkingsgroei. Er gingen meer mensen dood dan er werden geboren. In de EU overleden vorig jaar 5,2 miljoen mensen, terwijl er 5,1 miljoen kinderen werden geboren. Het heeft het onderzoeksbureau van de EU, Eurostat, berekend de eerste bergrit in de Tour de France is gewonnen door de Brit Steve Cummings. Hij reed in de Pyreneeën op 25 kilometer van de finish weg uit de grote kopgroep en liet zich niet meer inhalen. Krik van Avermaat houdt de gele trui, hij werd vijfde. En zevenvoudig Wimbledon kampioen Roger Federer is in de halve finales uitgeschakeld. De Zwitser werd in vijf sets verslagen door de Canadees Milos Raonic. In de finale staat Raonic tegenover de winnaar van de partij tussen Andy Murray en Thomas Berdig. Het weer. Vanavond kan nog een enkele bui vallen. Morgen is er geregeld zon en het is droog.